Christian Wonenbakker met het NOS Journaal. In Groningen is een kritieke toestand ontstaan bij het Eemskanaal. Ter hoogte van Woltersum zijpelt water door de dijk, die met zandzakken wordt verstevigd. Het leger stuurt 50 militairen naar het Eemskanaal, die versterking krijgen van leden van de Nationale Reserve. Ongeveer 300 mensen worden uit Woltersum geëvacueerd. In de polder bij Tolbert is het ergste gevaar inmiddels geweken nadat de nacht het hoogste waterpeil was bereikt. In Huizen in Noord-Holland zijn gisteravond twee meisjes van 11 en 12 aan koolmonoxidevergiftiging overleden. Een meisje van 10 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het drama voltrok zich tijdens een logeerpartijtje bij een van de meisjes thuis. De drie werden gevonden in de badkamer. Ze werden nog gereanimeerd, maar twee meisjes overleden op weg naar het ziekenhuis. Meer dan 100 pensioenfondsen zullen volgende maand bekendmaken dat ze van plan zijn de pensioenen te verlagen. Dat zei president Knot van de Nederlandse Bank in Nieuwsuur. 125 van de 450 pensioenfondsen zitten zo ver onder de vereiste dekkingsgraad dat een korting van 1 tot 7 procent nodig is. Die gaat dan in op 1 april 2013 en treft zowel gepensioneerden als werkenden. Bij aanvallen van Hutu-extremisten op dorpen in Oost-Congo zijn deze week zeker 45 doden gevallen. De slachtoffers zijn vooral vrouwen en kinderen, zegt het Congolese leger. De Hutus komen uit buurland Rwanda. Ze zijn naar Congo gevlucht om te voorkomen dat ze worden berecht voor de genocide in Rwanda van 1994. Ze maken zich geregeld schuldig aan slachtpartijen en verkrachting. Het weer, vanochtend eerst nog kans op een paar buien, maar later wordt het overal droog met steeds meer zon. De wind neemt af naar matig tot vrij krachtig en het wordt zo'n 8 graden. Dit was het en Dit is Dennis Mooi van de ANWB. De politie heeft flitters aangekondigd op de A12 Utrecht-Arnhem tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal.